Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De excuses van de koning voor het Nederlandse slavernijverleden... worden in de voormalige Nederlandse kolonies overwegend positief ontvangen. Onder de Kamerleden die aanwezig waren bij de toespraak... was er ook lof voor de woorden van de koning. Toch is niet iedereen in de Tweede Kamer enthousiast over de excuses. Vanmiddag twitterde PVV-leider Geert Wilders bijvoorbeeld... dat de koning niet namens hem excuses heeft aangeboden. Twitter stelt een limiet aan het aantal tweets die gebruikers mogen lezen. Volgens Twitterbaas Elon Musk is dat nodig om het platform goed te laten draaien. Het gaat om een tijdelijke noodmaatregel die nodig is tegen zogenoemde scraping. Daarbij gebruiken bedrijven software om op een automatische manier Twitter te doorzoeken... op relevante data om kunstmatige intelligentie te trainen. Musk zegt dat het platform daardoor trager of onbetrouwbaarder wordt. Gisteren besloot hij ook al dat berichten op Twitter alleen nog te zien zijn voor mensen die zijn ingelogd op het platform. Dat is ook een noodmaatregel voor hetzelfde probleem. De hoge vertegenwoordiger voor Bosnië en Herzegovina, Christian Schmid, trekt een omstreden Bosnisch-Servische wet in. In de wet worden alle beslissingen van de hoogste rechtbank van het land ongeldig verklaard. Volgens Schmid is de wet in strijd met het vredesverdrag... dat een einde maakte aan de burgeroorlog die, in, eh, die tot 1995 in Bosnië woedde. Als hoge vertegenwoordiger heeft Schmid de bevoegdheid om wetten te wijzigen... als die ervoor zorgen dat de vrede in het land bewaard blijft. De Bosnisch-Servische president heeft eerder al gezegd... zich niet neer te leggen bij het besluit van de hoge vertegenwoordiger. Adam Yates heeft de eerste etappe van de Tour de France gewonnen... en rijdt morgen in de gele trui. Een favoriet voor de eindzege heeft vandaag al de Tour verlaten. De Spanjaard Enrique Mas kwam 20 kilometer voor de finish ten val en moest afstappen. Het weer, vanavond en vannacht een enkele bui. Het koelt af naar 14 graden. Morgen op de meeste plekken droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, dit is Helene de Geest van de AWB. Er staan nog steeds lange files in de buurt van Amsterdam. Onder andere op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Muiden en Knoopend Watergraafsmeer. De vertraging is daar nog drie kwartier. Op de A9 Diemen Alkmaar tussen Knoopend Diemen en Amstelveen Stadshart... 13 kilometer langzaam rijdend verkeer en een kwartier extra reistijd.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 ini Mak Flavor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 zometeen. Snoop Dogg, 50 Cent, Nash Blaze, Maar eerst hier eh, Mark Knight en Nitro Deluxe met Brutal. Dus alleen hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Een hele goede avond vandaag, 1 juli 2023. Nieuwe kansen, jouw stapavond.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 rose. The I ate when the Jones flip open it's fly, fly. Niggas hating, why, why? All the threads gon' flip? I don't rock nothing cheap. Fuck with your bitch for the night. She ain't the type I keep limits. Why you mad at me? Go ahead, nigga, trip if you want. I got a mag with me. I ain't with the talking, bitch. I don't give no fucks. Niggas talking gangsta shit. I don't see him pulling up. Tattoos and bullet oh, yeah. little nigga. We been in this shit. You can get it started if you want, but we gon' finish it. You don't like to see a nigga out here trying to eat, right? You rather push it till we at you with the heat. Nah dice game and face a six is no problem. But if you roll an ace, he gon' pull out a rob. Losing a little is a lot. When niggas starving, man, the drama in my hood is going down. Believe me, we If it ain't chronic, don't blaze it up. And if it ain't a Chevy, don't race it up. You know we keep it banging, don't fake the fun. For all my real niggas, they gangsta up. Making paper suckers only claim to touch. I'm sticking to the script and never changing up. You know we keep it banging, don't fake the fun. Keep it real, motherfucker, stay gangsta up. Every nigga grab a cane, aim it in the same way until they fucking go away. Bang it till they blow away. Trying to do a show a day, raise my level, lower my car, and shoot at these motherfucking fake rap stars. I'd rather not. Too much time to be taken. Ain't no faking when you caking and baking and making moves like a CEO, telling on the GO. Threw up the same had to see a friend or phone. Cause I ain't got nothing for him but some info. Small bag of endo, pot to in, and a one room flat so he can throw it out the window. Yep, check this my intro. <laughs> Doggy, where you hanging at? Homie, can you bring it back? We need some money and some things and a starter pack. A few tickets and we'll kick it back to you, low. No thing, a friendly game or some guns. If it ain't chronic, don't blaze it up. And if it ain't a Chevy, don't race it up. You know we keep it banging, don't fake the fun. For all my real niggas, stay gangsta up. Stacking paper suckers only claim to touch. i stick to the script and never changing up. You know we keep it banging, don't fake the fun. Keep it real, motherfucker, stay gangsta up. Yes, y'all rockin' with the best, y'all. Verbally, I'm skilled, but sometime I take the S off. That'll lead to kill bucket list that you can check off. Meth with the F, basically, it's me and F, y'all. How can I forget to check your neck, y'all? Not X, y'all. Love some DMX, I ain't breath for DMX, y'all. Matter of fact, my next bar colder, better yet, it's hot yoga. You get stretched forward, dog all due respect, I don't respect y'all. That said, I'ma keep the track then. Look, if he ain't that, he better act then. PLO forever, peace the act man. Like to say was cracking to a crackhead. Blacker in your face, that's a blackhead. Need to be proactive, these rap kids. Need to know the meaning of what rap is. Before they say they rap is. I can say I mastered everything they talking about and after it's all said and done, you see my jersey in the rap. Shout out to the west side. Chronic, don't glaze it up. And if it ain't a Chevy, don't race it up. You know we keep it banging, don't fake the fun. For all my real niggas, they gangsta up paper suckers only claim to touch. I to the script and never changing up. You know we keep it banging, don't fake the fun. Keep it real, motherfucker, stay And she damn fine, feet hammer time, damn if I mind. Love is the bu bubbling back at your waistline. I don't waste time, I gotta get, on it. Just you and me, two glasses, simple patrolling in the club scene where I met Miss Green Eyes. Uh -huh. She walked by, actually, are you nice? Why? Back to back Nightwalk. Every Saturday at ZFM Zanfort. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. Mm, yeah. oh, oh, oh, oh, oh. Way the situation how you want. Right. The loving that you claim is just a four-letter word. The third letter's inviting, so visualize the verb. You curve thought ways when you're handling the candelabra. So you're sitting on the baby grand, transmitting like you made a man. But you paint a funny face like a chick. When I see you, I'ma tell you quick that uh. It ain't all good. that's the truth. Things ain't going like they should. I can't believe we built this large pizza together, no pepperoni. Yeah, you wanted extra cheese, sometimes I gave you extras. How we divided slices was like the Red Sea theory. I was Moses, hopelessly scorned by your thorns of horror. Tried to bring that fairy tale life, you wanted horror. But my microscope couldn't see a cope with that. I had to bolt from that and left the dead in the sea. It's better for me. I'm satisfied with repping for D. We were certified hot, then dropped to lukewarm. Now we back up in the spot, claiming never been gone. Niggas who cut us off wanna reattach us now. Them girls who brush us off say they want some numbers to die. Yeah, I get that ass a number and and of the catch a curve from my kid. Won't show me love if I pray. So stick to the same plan. Don't come shaking my hand like we peeps. It ain't deep, but be sure to understand between us it ain't on. That's true. Things ain't going like they should. It's all on you. It ain't all good. scheming on what we done cop. Always up to scheme. Instead steady feeling for the moment, they can get us off the block. What are we always Your people might have the back, but you need to watch the front. Indeed, it ain't nothing guaranteed. lace them up tight, then you might feel what was dealt to me. You see, ain't no young boys up in here. Keep a clear head, trying to keep my pockets on stuff. Like dead heads upon the wall, so all the gold we get from y'all don't phase. So mind your biz and walk your ways, cause I'm never gonna let you up inside my maze. I don't care dat was muziek van De La Soul met All Good. En daarvoor muziek van 50 Cent, Snoop Dogg, Nash met Blaze It Up. Zo ook onder andere met Metal Man, Redman en Ludacris. zien we hem Zandvoort de Nightwalk, zaterdagavond. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Ik weet het gehoord hebt, maar het kabinet gaat uitgaansgelegenheden als kroegen, clubs en poppodia voorlopig niet verplichten hun muziek zachter te zetten dan 100 decibel. Het maximum ligt nu nog op 103 decibel. daarmee staat het kabinet eh, het advies van de Gezondheidsraad slaan ze gewoon in de wind. Gelukkig wel voor jou, ja. Niet dat het echt een paar uh, decibelletjes zal schelen hoor. Want eh, ja, ik ben het resultaat niet mee eens. Ja, wie ben ik? Simpele radioprogramma maken. Maar hè, tegenwoordig iedereen, dat had je vroeger niet toen ik jong was. ja, je had een Walkman, maar die kon niet zo hard. Maar tegenwoordig iedereen loopt met een, met een, een, een, een, een kop Telefoon die wij normaal in de studio dragen. Daar loopt tegenwoordig iedereen mee op straat. Eh, met, uh, met Bluetooth natuurlijk. En eh, harde muziek op je oren. Dus volgens mij ligt het daar een beetje aan. Maar de raad adviseerde vorig jaar na jaar een grens van 100 decibel... voor versterkte muziek in te stellen... om gehoorschade bij jongeren te beperken. En het advies sluit aan bij dat van de gezondheidsorganisatie WHO. En omringende landen geldt deze grens al. volgens staatssecretaris Maarten van Ooyen... de gezondheid welzijn en sport staat versterkte Muziek in de praktijk al zachter dan 100 decibel. Ja, daar zijn ook de meningen over verschild. Maar eh, eh voorlopig toch eventjes eh, geen eh, eh, hardere maatregelen. En nog geen maand geleden kondigde Nicki Minaj aan dat haar nieuwe album in oktober verschijnt. Maar de release is nu uitgesteld tot 17 november. De rapper zegt namelijk binnenkort spannend nieuws te delen. Ook onthulde de artiest op Instagram de titel van haar vijfde album Pink Friday 2. Minus debuutalbum dat in 2010 verscheen heet Pink Friday. En nu het nieuwe album dan eh, Pink eh, Friday 2 eh, Minus. Ja, een beetje vaag. hè? We houden je op de hoogte hoe en wat. In ieder geval Pink Friday 2 is het eerste album van Minai sinds Queen. Die plaats verscheen in 2018. Minai scoorde wereldwijd hits met nummers als Starship, Super Bass en Anaconda ze scoorde vorig jaar nog een nummer 1 hit in de Verenigde Staten met eh, Super Freaky Girl. CFM Zandvoort, ik lul weer veel te veel. Het is zaterdagavond, begin van je stapavond. Wij warmen je lekker op voor die stapavond. Of natuurlijk gewoon gezellig lekker in de kroeg. Kan ook natuurlijk. Wat dacht je van The Vision? Fusing Andrea Triana met Hallelujah in Heaven. Heaven. hottest house music, world renowned DJs in the mix, and a 411 on where the party's at. Only on CFM.

あっ。 Ja, dat was James Brown, featuring single eh, Wajid met Glory. We hoorde de Floor Plan Extenders remix en daarvoor horen we Timby met Beat on the Drum. En ik weet niet of je het gehoord hebt, maar eh, Armin van Buren... die kondigde State of Trends 2024 aan in een ander plekje dan in Utrecht... Normaal doet hij het al jaren in de Jaarbeurshal in Utrecht... maar eh, hij verhuist het evenement vanaf volgend jaar naar Ahoy in Rotterdam. Vanwege de eh, geplande afbraak van de grootste zaal van de Jaarbeurs... is het niet meer mogelijk om een State of Trance in de huidige vorm te organiseren. Ja, het wordt allemaal wat kleinschaliger in de Jaarbeurs. Waarom weet ik niet, maar... Dus eh, Ahoy is er erg blij mee om Armin van Buren te verwelkomen... met de State of Trance vanaf volgend jaar dus in Rotterdam. Ahoy! En de parties voor vanavond, zoals altijd, beginnen we even met Escape in Amsterdam... Het wekelijkse feestje Brainwash. En dat is vandaag om 11 uur. Dan ben je welkom. Dan gaan de deuren open. Duurt tot 5 uur in de ochtend in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. Voor meer informatie check de website eh, escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij heeft de line-up in de Escape in handen. En vanavond heeft hij uitgenodigd Ruben Vitalis. Nothing But Funk en Sexy Mr. S. En ook MC Janto is van de partij. Vanavond dus eh, in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. En als we doorlopen komen Club Air. Daar is vanavond Throwback. Het begint ook om 11 uur, duurt vandaag weer tot 5 uur. afgelopen twee weken was het half 5, maar vanavond eh, of vannacht mag het weer tot 5 uur doorgaan in Club Air. En dat is eh, hip-hop en RB. En voor meer informatie, afgekorte letters throwback.nl. Dat is eh, thrwbck.nl of gewoon op air.nl. Daar vind je al die informatie. En nog een wekelijks feestje in de Melkweg vanavond. Encore vanavond, Encore uh, Gutu. Begint rond de klok van middernacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg Encore. Het is ook hip-hop en RB. En voor meer informatie check de website aan elkaar geschreven encoreamsterdam.nl. Encoreamsterdam.nl of eh, melkweg.nl. En eh, ja, wie er allemaal draaien, ja, het vaste prikje denk ik allemaal. Hè? Maar eh, je gaat het daar allemaal meemaken. Vanavond dus hip-hop, RB, Afrobeat, Dancehall in Town. Het is allemaal de place to be in Encore, in de Melkweg in Amsterdam. En er zijn natuurlijk nog een heleboel ja, leuke eh, festivalletjes, Want ja, het festivalseizoen is toch, eh, toch aardig eh, begonnen. Dus ja, je kende overal her en der. Kon je vanaf vanmiddag al kon je onder andere naar het Sunsplash Festival. Dus vanmiddag begonnen om twee uur in de avonds live. Met de Moussa Keys, Flavor, Terus Riley, Vic Wie nog meer eigenlijk? Dolly Wonga geloof ik. Nou ja, allemaal bekende, bekende namen voor, voor dat genre. Sunsplash Festival in de avonds live. En voor de rest eh, waren er eh, nog meer eh, leuke feestjes wel te bestaan. onder andere Chin Chin Festival. Loveland is volgende week trouwens. Eh, ik wou bijna zeggen vanavond Love eh, Let. Morgen is Defected eh, Thuishaven. En ja, By the Creek. Ook vandaag, zaterdag edities, ook het hele weekend. En volgende week hebben we weer Awakenings. Tot zover de party update. Door met muziek, want daarvoor zie ik aan je radio gekluisterd. Het is Summer Solstice in de Glenn Hirsch remix van Do It Right. Door het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. I can feel the way you want to do. I don't feel that good and you. We can't get out of right now. Making funky, funky Get it right, get it right, get it right.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 And we got this shit, you know what I mean? This, this real smooth out a lot of shit, but guess what? You're not ready. Alright, now for all of y'all out there that know how this song go, I want y'all to sing along with love. You know what I mean? And if you don't know, then just open your minds and your ears and feel this shit. You know what I'm saying? Check it out. Give it up. Hey, yeah. That shit is taking me back. How many people ready for this joint right here? How many people recognize this song? And we got this shit, I mean. This, this real smoothed out a lot of shit, but guess what? You're not ready. Alright, now for all of y'all out there that know how this song goes, I want y'all to sing along with love. You know what I mean? And if you don't know, then just open your minds and your ears and feel this shit. You know what I'm saying? Check it out. taking me back. How many people ready for this jam? At the Nightwalk main stage. Thank you for tuning in to Freak Radio 889 on the FM dial. We're coming at you with all the hit music from uptown to the downtown to the Motown to the Paradise Garage. Taking you back to 88, 89, 90, 91, 92. You know what I'm talking about. All the hits from your childhood past and your memories from first going out, having a first good time, letting yourself go, go, putting your hands in the air, feel that groove in your feet, moving your body to the beat. You know what I'm saying? Up, down side, side, you know, feeling it inside and out. Nothing you can do about it, man. It just takes you over and you just move. You know, Thank you for tuning in to 88.9 uh, Freak FM, your sense of new wave, new groove, and all the new hits of the new era coming straight at you from Southern California. You know what I'm talking about. What you doing? What you doing? What En dat was muziek van eh, Natural Rhythm met Freak FM. De Peter Brown remix. En daarvoor horen we James eh, Haskell met Check It Out. Steve, CFM Zandvoort, het is tijd voor de, voor de Nightwalk 10. Ik wou zeggen party update, maar die hebben we al gehad. Het is tijd voor de Nightwalk Ten. Welke plaatsen zijn er echt populair? In de clubs, op de radio, op de festivals en op de streams. Deze week op 1, Ben uh, en The Vision met Hallelujah in Heaven. Op 9, David Peng en uh, met Reaching Out. Op 8, Bob Sinclair in de remix van Fisher met World Hold On. Op 7, Another Able Balder met Relax My Eyes. Op 6, Blondish met Call My Name. Op 5, MD Express in de remix van Jay Bass met God Made Me Funky. Op 4, Jamie Jones met Lose My Mind. Op 3, Chris Lorenzo met Pump. Op 2, Fisher en Atik met Take It Off. En op 1 deze week, net als vorige week op 1, uh, eh, Peggy Gow met It Goes Like Na Na Na Na. En dat is natuurlijk een oude gouden klassieker, Maar ze, ja, waar zij een, een eh, nieuwe tekst overheen hebben gezongen. Maar eh, die hebben we vorige, eh, vorige week gedraaid. Niet vorig jaar, maar vorige week. Dus eh, ik heb andere muziek voor je. Wat dacht je van Milk and Sugar met Stay Around? Door het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk.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 radio show. The Nightwalk main stage. Boom, boom, boom, boom. It's Willy in your room. No es solo un pecapesa. Activa la cintura. Boom, boom. Eh, heb eh, zijn geld weer verdiend, denk ik. Nou, ik weet het bijna wel zeker. Want die laat geen, eh, geen dubbeltje liggen, hoor. Het was Willie Williams samen met de Banger Boys met de Boom Boom Boom Boom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 vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Voor nu nog even muziek, misschien zometeen nog Sonny James en Ryan Marciano... samen met Chris Cross met Coffee Shop, de 2023 remix. Maar eerst die James Hype met Lose Control. Ik zeg dat zometeen na de break.